7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Bij een grote controle in het Limburgse grensgebied... heeft de politie gisteravond 17 mensen aangehouden. Ze werden opgepakt voor onder meer mensenhandel, mensensmokkel... drugsbezit en rijden onder invloed. Daarnaast zijn er wapens gevonden. Er werd zo'n 20.000 euro in beslag genomen vanwege een witwasonderzoek. President Trump heeft onafhankelijkheidsdag gisteren in het teken gezet... van de grootste historie en prestaties van de Verenigde Staten... Onder het geronk van overvliegende straaljagers noemde hij Amerika sterker dan ooit. Riep hij mensen op zich aan te sluiten bij Defensie. Op 4 juli viert Amerika de aanname van de onafhankelijkheidsverklaring in 1776. De oppositie in Soedan is het eens geworden met de regerende militaire raad over een overgangsregering. Die wordt voor drie jaar aangesteld en beurtelings voorgezeten door de militairen en een burgervertegenwoordiging. De oppositie zat sinds twee dagen weer om tafel met de raad... na weken van gewelddadige protesten in het land. De banden onder caravans en vouwwagens zijn vaak te oud en versleten. Zo blijkt uit een steekproef van belangenorganisatie BOVAG. Banden die ouder zijn dan zes jaar kunnen tot problemen leiden... omdat het rubber slijt, ook als de caravan in de stalling staat. Ook rubberen gasslangen zijn vaak versleten, zegt de BOVAG. Van wie vroeger droomde van een beroep als piloot, dierenarts of kapper... is één op de vijf ook in die sector terechtgekomen. Het CBS vroeg brugklasleerlingen in 1999 wat ze wilden worden. Nu blijkt dat de meeste realistische jongensdroom timmerman was... 46 kwam ook zo terecht. bij meisjes waren dat degenen die iets met kinderen wilden doen. Het weer, vandaag veel zon, vooral in het zuiden. In de rest van het land wat meer bewolking. En het waait flink op de Wadden en rond het IJsselmeer. Het wordt 19 graden in het noordwesten, maximaal 27 graden in het zuidoosten.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 We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need Come on, alright, we're gonna celebrate one more time.